Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Donderslag, het programma van Rogier van Diesveld. Van 4 tot 6 verzorgt Armin 2 uur muzikale gezelligheid in zijn programma Afternoons. Van 6 tot 8 is Barrier weer met zijn programma Dreadlock. En daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is G-Style in Studio 1 met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. in dit openingsuur van de Radio 5 Daverende Donderdag maak ik ook vandaag weer de Donderdisc bekend. Vandaag tot middernacht kun je in ieder programma genieten van de Donderdisc. Hij is vandaag van Ricky Kolen van haar album Heartland. Het heet It Won't Be Long. De Donderdisc. Dit is de donderdisc van de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. this by and by. That's why I waited so doggone long, yeah. can't you see how happy I am because the man? 501 is Radio 501. van West-Friesland. Dit is Radio 501. Dat is de Arwin en Tobit Show. De qua jongens van de vrijdagavond. De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft, berg je dan maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé, hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobin Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn, toegang is gratis. Ik weet, eh, ik weet niet waar jullie op wachten, maar eh, hier gebeurt niks meer. <laughs> Geld terug! De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501.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 En dat is een programma van G-Style. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 Daverende Donderdag. Come da porta picchita va bene Se tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da venga vedi I love you Papà l'americano on woman. I felt that I could die. My whole body started a moving and a shaking, and woman, and you know why you got me spellbound, baby. That's the truth, ain't no lie. Can't get rid of you, baby, cause you penetrate my mind. The second time I laid my eyes eyes on your woman, I thought that sparks would fly. My whole head started spinning around, and baby, and you know why you had me spellbound, woman. That's the truth, ain't no lie. Can't get rid of you, baby, cause you penetrate my mind. Yeah, give a little honky tonkin' down there. passing on by, you had me spellbound. Deze week de Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Every usually at the same time. Eat a sandwich or some fruit. And then I started to feel fine. And then I need to go to work because I must pay the bills. Where I really wanna be. somewhere out there in the hills. And one thing we know for sure not everything is going the way we want. But think about a positive side that gives you the strength to fight. Well, this is just a. Try to stay positive. Ooh, in every kind of way. Take care that you don't end up on an endless exitless highway. And one thing we know for sure, not everything is going the way we want. But think about a positive side that gives you the strength to fight. Well, this is just an ordinary day. I do my daily routine, but I not allowed to complain because, in comparison with others, all these thoughts of me are insane. This is just an ordinary. some Reageer op de radioprogramma's van 5501.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 Daarna van 4 tot 6 de Radio 501 Daverende de Show van Arwin, de brutaalste jog van Radio 501. En eh, zijn programma heet Afternoons. Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501. En hij is in radio tot 10 uur. Na Indy 501 is G-Style in Studio 1 met zijn programma Geluid uit de Bunker. Hij is er van 10 tot middernacht. Meer informatie kun je vinden op www.radio501.nl of e-mail studio.radio501.nl everybody hurts. Some Radio 501. Is Radio 501. 501. Baby, don't lie, don't cry, say whatever you want, honey. But girl, tell the truth, don't come around, please don't say I don't want none. I gotta believe, I got to see, come on up and I will stay gotta say it's true. Gotta walk through and you wanna believe me. Baby, you wanna lie. It seems I'm just wandering around. prophesy, come on, break it down on me. We're taking on the show for the most. Stop digging around, babe. I wanna see your eyes beneath the skies. I wanna see stars, girl. Stop, don't talk to me. Give up the greed. Come on, give in to me. I am more than you try. Tell me you wanna survive. flowing. For I ain't gonna be the third, no, no. So don't say a word, don't even try. Don't say a word, don't wanna know. Don't say a word, don't tell me a lie. Don't say a word, just let Don't say Mail naar studio.radio501.nl Wilt u stoppen met roken? Een combinatie van hulpmiddelen werkt het best en daarom wordt die in 2011 vergoed. Zo werkt groepstraining bijvoorbeeld goed in combinatie met... Nicotinekauwgom. Ik ben Willem Hiddink, coach van Energiecentrum MKB. De ondernemersclub voor energiebesparing. Oké jongens, zorg voor een goed aanspeelpunt. En luister, veel bedrijven willen wel energie besparen, maar missen betrouwbare informatie. Daar valt keiharde winst te behalen. Ga naar energiecentrum.nl. Onafhankelijk, dus betrouwbaar. En nicotinekauwgom werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met... Telefonische begeleiding. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Nog goedkoper dan kattenvoer. We hebben het zo ver laten komen dat kip vaak goedkoper is dan kattenvoer. Wat voor leven denk jij dat zo'n kip heeft gehad? Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl wat jij kunt doen. Een telefonische begeleiding werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met medicijnen. Meer weten over hulpmiddelen en vergoeding? Vraag het uw huisarts of kijk op stivoro.nl. lekker goedkope eieren uit een legbatterij. Wat? Verkopen ze op de markt nou nog steeds legbatterij-eieren?